geblokkeerd wanneer de inspectie een inval deed. Zo konden inspecteurs niet bij belangrijke informatie komen, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Als er een inval was, moesten medewerkers een speciaal nummer in San Francisco bellen en van daaruit werd dan alle communicatie geblokkeerd. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dit jaar veel meer geld kwijt. Inschrijven gaat 80 euro kosten in plaats van 64 de afgelopen keer. Volgens de organisatie worden veiligheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen steeds duurder en vallen sponsorinkomsten tegen. Het weer, vannacht kans op dichte mist, het is iets boven nul. Morgen bewolkt en grijs, vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt een graad of 4. Dit was het NOS. E. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. avond welkom terug bij Peaceful Radio Show 1263 hier op ZFM Zandvoort. Eens even kijken, waarom klinkt het allemaal zo raar? Zo ja, dus even beter. Ehm, nog een uurtje New muziek hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. En we gaan beginnen zo met een eh, meneer die eh, woont nu in Duitsland. Ja, maar hij komt, ik dacht ergens uit Zuid-Amerika of zoiets. Nou, eh, hij heet eh, meneer Solare, Juan Maria Solare. En hij heeft een nieuw album gemaakt. Schreef mij gewoon een e-mailtje. Benno, vind je dit een aardig, eh, aardige muziek van, van mij? Ik even luisteren. Ja hoor, helemaal goed. Nummer 2 op de lijst is even kijken. Wie hebben we daar? Dat is, ja, dat is Tony Clark met zijn album Renaissance, Renaissance of zoiets. Nou ja, goed, eh, als ik het verkeerd uitspreek, je kan me controleren, want dat staat allemaal op internet. Peacefulradio.info, dan vind je de playlist. Dit programma in zijn geheel kan je terugluisteren. En, ehm, en negen andere programma's, dus het gaat maar door. Evenals natuurlijk het Peaceful Radio Internet Station. Daar eh, vind je 24 x 7 internet, uh, New Age muziek, zo moet ik het zeggen.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 Het is rustig weer en er staat maar weinig wind. Morgen is de luchtkwaliteit dan onvoldoende en plaatselijk slecht. En dat kan leiden tot klachten aan de luchtwegen, waarschuwt het RIVM. De tegenstanders van Zwarte Piet, die in 2016 bij de intocht van Sinterklaas werden opgepakt in Rotterdam, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie is er niet genoeg bewijs. De betogers hadden een klacht ingediend tegen het optreden van de politie, maar het OM ziet ook geen reden om agenten te vervolgen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam neemt zijn uitspraken over salafisten niet terug. Hij had op NPO Radio 1 gezegd dat elke moslim een beetje salafist is. Hij zelf ook. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA vielen hem daar vandaag in de gemeenteraad op aan. Met een salafist wordt meestal een radicale moslim bedoeld. Volgens Abu Talib betekent salafist in het algemeen volgeling en heb je die ook onder christenen. In Groningen is een tbs uit de Van Mesdagkliniek zoek. Hij kwam zondag niet terug van onbegeleid verlof. De kliniek zegt niet wie de man is en waarom die wordt behandeld. Een speciaal opsporingsteam is naar de tbs'er op zoek. Taxidienst Uber heeft jarenlang op afstand zijn computers geblokkeerd wanneer de inspectie een inval deed. Zo konden inspecteurs niet bij belangrijke informatie komen, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.